Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bestuursvoorzitter Frederike Leeflang van de NPO wordt beveiligd vanwege bedreigingen die ze heeft ontvangen. De NPO bevestigt dat na berichtgeving door BNR. De bedreigingen zouden komen van sympathisanten van Omroep Ongehoord Nederland. Maar dat wil de NPO niet bevestigen. Leeflang is sinds begin dit jaar voorzitter van de publieke omroep. De NPO is van plan een boete op te leggen aan Ongehoord Nederland... voor het verspreiden van desinformatie. De vakbonden en de VO-raad zijn het eens geworden over een nieuwe CAO voor het voortgezet onderwijs. Als de leden van de bonden en de raad instemmen met het akkoord... gaat onderwijspersoneel er 4,75% op vooruit in salaris. Ook is afgesproken hoe de 300 miljoen euro moet worden besteed... die het kabinet heeft vrijgemaakt om de werkdruk te verlagen. De helft van het geld gaat naar individuele medewerkers... die zo extra tijd krijgen om bijvoorbeeld lessen voor te bereiden. Sinds de Russische invasie in Oekraïne, nu bijna vier maanden geleden... zijn meer dan 8 miljoen mensen de Oekraïnse grens overgestoken. Dat zegt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. De meeste van hen reisden naar Polen... van wie een groot deel weer is doorgereisd naar andere Europese landen, waaronder Nederland. Inmiddels gaan steeds meer Oekraïners terug naar hun land, vooral naar het westen... waar het relatief rustig is. In Amsterdam heeft Rob de Nijs zijn allerlaatste optreden gegeven. De 79-jarige zanger heeft de ziekte van Parkinson, waardoor optreden lastiger wordt. In de Ziggo Dome nam de Nijs daarom na een carrière van ruim 60 jaar afscheid van zijn fans. Bijgestaan door collega's als Claudia de Brij, Danny Vera en Pascal Jacobsen. Als het de Nijs even niet lukte om te zingen, namen zijn fans het over. De titel van de afscheidsshow was Het is mooi geweest. Het weer. Het is vannacht droog.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 better from just being me. Thank you for all the sweetness. Now I can find five, six, seven, and nine, ten. Keep on counting. I still love you. I got 21 reasons why. even though I fear is a child with dyed hair and who likes earrings.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 Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te alojo. Y si te llamas Tira, yo te cojo, cojo, cojo, cojo, cojo A las seis yo te recojo. Los aros me combinan con los zorros. Yo quiero comerte, mami, me Y si no tienes dónde dormir, en mi cuarto te alojo. Pa' conseguir todo lo que tú tienes su teclado tiene espacio. No le dé hora de volver, tú no eres un casio. <laughs> Bienvenidos al, al bloque cerebro. Dímelo, blow. John el Diver, yo rique Music. Yeah, yeah, yeah, yeah.